VVD-leider Jessel Gus zegt samen met de PVV, de NSC en de BBB dat ze die wet on hold willen zetten. De partijen willen immigratie tegengaan en denken dat de wet niet helpt. Mijn politiek collega Arjan Noorlander over waarom Jessel Gus dit nu doet. Misschien heeft het er ook iets mee te maken dat de VVD heel veel kiezers heeft zien weglopen... in de laatste week voor de verkiezingen naar de PVV. En dat ze vandaag wilden uitstralen. Wij zijn heus wel net zo rechts op migratie als Geert Wilders. We weten het niet, maar ze bracht heel veel mensen daarmee in problemen. Ja, de spreidingswet verdeelt asielzoekers eerlijker over gemeentes. En deze of volgende week wordt er gestemd over of het inderdaad wordt uitgesteld. Vier jongeren uit Almere zijn opgepakt voor een overval op een juwelier in Beeldhoven bij Utrecht. De jongens van tussen de 15 en 18 jaar oud werden snel gepakt door goede beschrijvingen van getuigen. En ook de volledige buit is teruggevonden. Onderzoekers denken iets meer te weten over waarom veel vrouwen misselijk zijn tijdens de zwangerschap. Het komt door een bepaald hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt en via het bloed wordt afgegeven. Zo'n 80% van de zwangere vrouwen heeft tijdens de eerste maanden last van misselijkheid. En door die ontdekking is het mogelijk om het misschien beter te behandelen. En alle fans van E.T. kunnen bieden op een bijzonder ding uit die film. De mechanische kop van deze alien. Is a good. And Banjo and Good. Mommy, he can talk. Of course he can talk. Ja, de baas van de veiling denkt dat het alien hoofd ongeveer 1 miljoen dollar gaat opleveren. En bij die veiling kun je trouwens ook bieden op een machinegeweer van Bruce Willis uit Die Hard. En ook op een machete van Harrison Ford uit een Indiana Jones film. En dan nog het weer. Vannacht is het droog.